4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is grote twijfel over de risico's van vliegen in coronatijd. In een overleg met verkeersminister Van Nieuwenhuizen zeiden Kamerleden niet te begrijpen... waarom er voor vliegen andere eisen gelden dan voor het openbaar vervoer. De RIVM noemt het besmettingsrisico in vliegtuigen beperkt... maar Kamerleden wijzen erop dat dit niet wetenschappelijk bewezen is. Ook over de zogeheten HEPA-filters die de lucht in vliegtuigen voldoende zouden zuiveren bestaan twijfels. Onder meer SP, GroenLinks en ChristenUnie stelden dat het economisch belang van vliegen de doorslag heeft gegeven. Hugo de Jonge wil lijsttrekker van het CDA worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De vicepremier en minister van Volksgezondheid zegt dat we in een moeilijke tijd leven waarin veel mensen in onzekerheid verkeren. Het CDA staat volgens hem voor verantwoordelijkheid dragen als het moeilijk is. De naam van de Jonge ging al lange rond. Gisteren maakte Wopke Hoekstra bekend dat hij geen lijsttrekker wil worden van de Christen-Democraten. De minister van Financiën noemt zichzelf meer een bestuurder. Kandidaten die kunnen zich nog tot woensdag aanmelden. In Göttingen, in het midden van Duitsland, moeten alle 700 bewoners van een flatgebouw in quarantaine. 100 bewoners zijn positief getest op corona. In eerste instantie waren dat er maar twee, daarna is iedereen getest. En tegen de Amerikaan die vorig jaar in Rotterdam een meisje van 12 misbruikte... is vier jaar cel geëist. De 50-jarige James B. en het meisje kwamen in contact via internet. Hij kwam over uit Amerika en nam haar mee naar een hotel in Rotterdam. Daarop werd een Amber Alert uitgedaan om het meisje te vinden. kort daarna werd de man aangehouden. James B. is terminaal ziek. Volgens de officier van justitie komt de eis van vier jaar voor hem neer op levenslang. Het weer in het noorden en het zuiden nog wat buien. In het midden droog en soms wat zon. Het is 19 tot 23 graden. Morgen meer zon, maar verspreid over het land ook kans op een bui. Vanaf het weekend gaat de zon vaker schijnen en wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkenveen staat 8 kilometer file... na een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's. De vertraging is meer dan een uur.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 Wanna believe, wanna believe that even when you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're joking on your fears. Already told you I'm right here I know you need, I know you need the upper hand even when we aren't fighting. Cause in the past you had to prepare every side. I know. Don't wanna leave, don't wanna leave. But if you're gonna fight, then do it for me. I know you built a love for broken hearts, so just try.